Zes uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De norm voor PFAS in de grond wordt versoepeld... en daardoor kunnen veel bouwprojecten weer worden opgestart. Het kabinet wil de PFAS-norm verhogen naar 0,8 microgram per kilo... bevestigen Haagse bronnen. Nu is het zo dat er geen grond mag worden verplaatst... als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zit. PFAS is een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn... Ingewijden denken dat de versoepeling van de PFAS-normen ervoor zorgt... dat driekwart van de bouwprojecten die nu stil liggen weer door kunnen. Modewinkelketen Witteveen is weer failliet, net als twee jaar geleden. Toen maakte het bedrijf een doorstart en volgens de curator wordt nu bekeken of dat opnieuw mogelijk is. Witteveen heeft 30 winkels voor damesmode. De aardbeving in Albanië heeft tot nu toe aan 41 mensen het leven gekost. Er zijn ruim 750 gewonden. Dinsdagochtend leidde de beving met een kracht van 6,4 tot een enorme ravage. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in het puin van ingestorte appartementencomplexen. Op de Noordzee ten westen van Texel is tot een uur of vijf vanmiddag gezocht naar twee opvarenden van een vissersboot. Hun schip is hoogstwaarschijnlijk gelokaliseerd op de bodem van de zee, maar duikers konden vanwege het slechte weer niet naar beneden om dat te controleren. Het vissersschip uit Urk verzond vanochtend vroeg een noodsignaal waarna de kustwacht, reddingsmaatschappij KNRM, de marine en collega-vissers op zoek gingen naar de mannen. De twee terreurverdachten uit Soetermeer die maandag werden opgepakt... zitten nog zeker twee weken vast. De rechtercommissaris heeft dat bepaald. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag... met bomvesten en één of meerdere autobommen. Wat hun doelwit was, is niet bekend. Het weer. Vanuit het noorden wordt het droog. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot een graad of vijf. Morgen geregeld zon en vooral in de kustgebieden nog een enkele bui. Het wordt morgen maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Ruim 200 kilometer file in de regio. Files met veel vertraging op de A4 naar Den Haag bij Zoeterwoude. 24 kilometer, drie kwartier vertraging. A9 richting Alkmaar voor meer een half uur. Richting Diemen voor de afrit AMC 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de ringweg Amsterdam, de A10. Daar is de verbindingsweg dicht tussen de knooppunt Nieuwemeer en de afrit Watergasmeer. En de file in noordelijke richting is opgelopen tot 8 kilometer met een uur vertraging.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 Girl, you got me wide open. Waiting all day and I'm hoping. So baby, don't front. Backseat deep. You know what I want. What's it, what's it, what's it, you know that I like it, baby. Girl, you know what's up.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 let Let me hold you close to me. with fresh new music. Dance Radio. kind of life starts that very day. Being a fool, I know deep inside that she's the one to share my pride. Your light of love, let it shine on me.